In het midden van het bos, een magisch zicht. Bloemetandje danst haar kleuren zo fel en licht. Ze beweegt als de wind, een gras is het dans, zo mooi en betoverend. Geen ander kan haar weerstaan. Dansende bloem zo vrij in het bos. Met elke beweging maak je ons los. Je bloeit en je groeit in volle pracht dansende bloem. Jij geeft ons kracht. Jij geeft ons kracht. Als de zon opkomt, komt, begint haar spel. Bloem het blad. Samen dansen ze door in de ochtendstilte. Als de zon op chances